Kok met het NOS Journaal. De aandelenbeurzen zijn flink gedaald door zorgen over de verspreiding van het coronavirus. De Amsterdamse AEX sloot op een verlies van 3,9 procent... en op Wall Street in de Verenigde Staten opende de Dow Jones met een verlies van 2,8 procent. Vooral luchtvaartbedrijven, banken, verzekeraars, staalbedrijven... en bedrijven in de technologiesector leveren veel in. Ook de olieprijs is ingezakt. Doordat er minder economische activiteit is, daalt ook de vraag naar olie. Harvey Weinstein is door een jury in New York schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De voormalige filmproducer stond terecht voor de verkrachting van twee jonge vrouwen. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. Wel is hij vrijgesproken van drie zwaardere aanklachten waar levenslang op stond. De onthulling over Weinstein, die door zo'n 80 vrouwen wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, brachten de MeToo-beweging op gang. In Meersen in Limburg is een carnavalswagen van de weg geraakt. En daarbij zou zeker één persoon ernstig gewond zijn geraakt... meldt regionale omroep L1. De wagen was op de weg terug van een optocht. Vermoedelijk is de trekker die de kar trok in een berm terechtgekomen... en vervolgens een stuk naar beneden gegleden. De baanbrekende Amerikaanse NASA-wiskundige Katherine Johnson is overleden, 101 jaar oud. Ze maakte berekeningen voor onder meer de maanmissie 1969. Johnson was een van de weinige Afro-Amerikaanse vrouwen... die halverwege de vorige eeuw carrière wisten te maken bij de NASA. Haar verhaal werd in 2016 verteld in de film Hidden Figures. Een jaar eerder kreeg ze uit handen van president Obama... de Presidential Medal of Freedom... de hoogste onderscheiding voor een Amerikaans staatsburger. In een reactie op haar overlijden roemt NASA Katherine Johnson... om haar intelligentie en om het doorbreken van raciale en sociale grenzen. Het weer vanavond trekt de meeste regen weg en wordt het langzaamaan droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen neemt de buiigheid weer toe, dan wordt het maximaal 8 graden...